Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan op aangifte van valsheid in geschriften tegen ontslagen directeur Noorten Al-Bayrak. Dat schrijft minister Leers in antwoord op Kamervragen. Volgens hem heeft het COA aangifte wel overwogen omdat Al-Bayrak het privégebruik van haar dienstauto probeerde te verhullen. Leers noemt dat niet integer en laakbaar, maar ziet er geen grond voor vervolging in. Hij bevestigt ook dat al niets hoeft terug te betalen van het teveel aan salaris dat ze heeft ontvangen. De stroomstoring in Nieuwegein is mogelijk pas in de loop van het weekend opgelost. Dat zegt netbeheerder Stedin. Zo'n 17.000 huishoudens zitten sinds gisteravond zonder stroom door blikseminslag. De politie roept weggebruikers op om in Nieuwegein hun snelheid te matigen en voorzichtig te rijden, omdat de verkeerslichten zijn uitgevallen. Ook de sneltram tussen Utrecht en Nieuwegein rijdt niet. Volgens Stedin heeft het stroomnet een enorme optater gehad. In Afghanistan is een einde gemaakt aan de Taliban-aanval op een hotel, net buiten de hoofdstad Kabul. De laatste Taliban-strijder die nog in leven was, is gedood, meldt een woordvoerder van de Afghaanse politie. Bij de Taliban-aanval en de daaropvolgende gijzeling zijn 17 mensen omgekomen. Vijf van de doden zijn Taliban-strijders. Het lijkt erop dat enkele hotelgasten om het leven kwamen toen ze uit het raam sprongen om uit handen van de Taliban te blijven. Postorderbedrijf Neckerman schrapt zo'n 150 van de ruim 500 banen in Nederland en België. Het gaat om gedwongen ontslagen. In augustus wordt bekendgemaakt om welke banen het gaat. Neckerman heeft vestigingen in Zeeland, onder meer in Terneuzen. Het bedrijf is bezig met de overgang van een traditioneel postorderbedrijf met catalogus naar een internetshop. Het weer, af en toe zon. Vanmiddag ontstaan geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Het waait de hele dag flink en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een korte file op de A20 naar Gouda.